En deze zomer zal er in iedere zomereditie een stad centraal staan. En vandaag is het de beurt aan Barcelona. En dat is natuurlijk de hoofdstad van Catalonia in Spanje. Oftewel, zoals wij in Nederland zeggen, Catalonië. De stad van Barça, de voetbalclub van Catalonië. En ik neem aan dat veel luisteraars eh, daar nog eh, nooit zijn geweest. Maar als je erheen zou willen, dan heb ik in deze donderslag stedentips voor Barcelona. Er zijn straks ook Engelstalige stedentips en dat is niet alleen voor de Nederlandse luisteraars, maar ook speciaal voor de buitenlandse luisteraars die op dit moment zitten te luisteren. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste donderslagrubrieken. En altijd eh, tijdens de zomeredities zijn de rubrieken Wat gaan we eten en de agenda komen te vervallen. Ja, dat doen we dit jaar eh, omdat eh, de meeste mensen toch aan het barbecuen zijn. En dan heeft het weinig zin om allemaal leuke, lekkere recepten te laten horen. Ehm, dat heb ik uh, vorige week ook trouwens meegedeeld. Maar voor de luisteraars die het nog niet wisten heb ik het nog maar eventjes een keertje gedaan. Dus eh, bij deze. Ik ga eh, ook in deze donderslag zomereditie zo even bellen met Rob Ricard om een tipje van de sluier eh, los te weken. En die sluier is van de platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze zomeredities zal Rob aandacht besteden aan de nederpop. Ik ben benieuwd welke platenkeuze hij gaat maken. En deze zomer zonder Theo Fried kan ik mij niet voorstellen. Hij is er straks met zijn BlaBla-blog om half drie. En ook hij is in zomerse sfeer. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio En achtergrondinformatie over de onderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd Het wordt tijd voor muziek. Het kan niet missen als Barcelona centraal staat. Freddie Mercury en Montserrat, Barcelona. Barcelona. Barcelona. is aangebroken, trekken weer duizenden jongens en meisjes uit de grote steden het land in de vrije natuur tegemoet. Op de plaatsen waar zij hun tenten opslaan, ontbreekt meestal elke leiding. Niemand beseft zijn verantwoordelijkheid. En dit alles leidt tot vandalisme en verwildering. echter heeft een kern van goede kampeerders de handen ineengeslagen en zo is in samenwerking met de overheid ontstaan de Stichting Veilig te Huis. Een der eerste maatregelen die zij nam was de instelling van de kampeerkaart. Dit vergemakkelijkt de controle en legt bovendien de kampeerder een zekere verantwoordelijkheid op ten aanzien van zijn gedrag. Ik weer als de zomer begint. Dit is Radio 501. Zo, we zijn weer een eh, weekje verder met eh, donderslag eh, voor de tip van de sluier. En dan heb ik Rob Ricard aan de lijn. Donderslag zomeredities 26-7, 26 juli. En ja, dan praat ik altijd eventjes in het eerste uur met Rob. Rob, goedemiddag. Zeg het eens, jij hebt een tip van de sluier. We zijn bezig met een hele serie leuke zomeredities, platenkeuzes. Ja, goedemiddag. Ehm, ik, ik had vorige week gezegd dat eh, het misschien de kaldenering zou worden vandaag. Ja, dat zei je vol, eh, vorige week, ja. Maar dat was een valse tip. Ah, een valse tip. Ja, dat kwam omdat ik zei dat uh, dat nummer door George Harrison was. George Harrison, noem mij nou. George Koymans was geschreven. Ja. <laughs> Niet laten lachen. Ja, sorry hoor. Maar goed. En toen zei jij, nou misschien zijn ze er de volgende keer wel. Maar dus niet. Dat is dus niet de tip. Ik heb nu eh, een... een eh, ja, ik kan niet zoveel tips weggeven. Maar ik kan je vertellen dat ze uit Oude Pekela komen, kwamen. Oh, nou... Ja, zoveel muziek komt er niet uit Oude Pekela. Ja, de, de, de kenner die weet dan meteen over welke band het gaat, denk ik. Ik denk het wel. Dus laten we daar maar verder geen tips over geven. En dan gaan we er straks even over praten om half bier. Lijkt je dat wat? Is goed. Oké. Ik heb wel een, eh, een, eh, een, een mooie plaat voor nu. En die is van Supertramp. En het heet It's Raining Again. Oh, ik spreek je straks weer. Het onderwerp van deze plaat is misschien niet zo geweldig, eh, gezien de zomer, maar het blijft een mooie plaat. Supertramp, It's Raining Again. Ja, het gebeurt wel eens dat je jaren later denkt van, eh, we zijn nog steeds hartstikke gek. En Paul Simon zingt erover, Still Crazy After All This Year. She seems so glad to see me I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all. what's the cause? I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by jury of my peers. Still crazy. goed als Rogier van Liesveld het doet. Man, man, man, Het is goed als Rogier van Liesveld het doet. En voor iedereen die nu op een trasje op een vriend zit te wachten. The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Kamperen is in de laatste jaren een van de belangrijkste vormen van vakantiebesteding geworden. Het aantal Nederlandse kampeerders alleen al wordt geschat op 8 à 900.000. Dat is tienmaal zoveel als voor de oorlog. Met deze groei houdt de modernisering van het kampleven gelijke tred. Op de tentoonstelling Goedkamp in Den Haag kon men bijvoorbeeld een lichtgewicht plastic ijskastje bewonderen, waarin spijs en drank door middel van blikjes kunstijs gekoeld kunnen worden. Knappe koppen zoeken naar steeds betere uitrustingstukken voor de kampeerders, en zo is er dan dit eettafeltje met aangebouwde zitplaatsen ontstaan. Men zoekt nu nog naar het tafeltje dekje. box of rain outside. Addicted to the Phone. Wij zeggen ook wel Elio Pace. Ehm, Creedence Clearwater Revival. Wie kent die band niet? Met John Fogerty op eh, gitaar en zang. Dit nummer heet Down on the Corner. the boat for the plane, a you felt happy feet. van Cleo Verriet. Blablablog.nl, zomereditie 2012. In Barcelona. Ik ben in Barcelona. En als je in Barcelona bent, dan moet je natuurlijk altijd even het stadion bezoeken en de Sagrada Familia. Toen ik een jaar of zeven geleden hier was, deed ik dat ook en nu dus weer. Camp Nou is veranderd. De rondleiding is nu een experience geworden. Een experience van het merk Barcelona, dat daarmee dus eigenlijk gelijk staat aan Heineken. En wat niet is veranderd, dat is het indrukwekkende stadion. Wat een prachtige voetbaltempel. Dus de Garde Familia is ook veranderd. Er is me ooit verteld dat deze kathedraal nooit voltooid zou worden. Maar dat lijkt er nu echt niet meer op. In 2030 levert de voortvarende bouw vast trots de sleutel op aan het stadsbestuur. En die trots is terecht, want wat wordt ze een schoonheid. Zeven jaar geleden was de binnenkant nog een grote bouwplaats. We liepen langs de rand door de kerk en zagen achter hoge hekken bouwvakkers slijpen, hameren, boren en zagen. Water en stof vlogen in het rond en het dak was nog niet dicht. Natuurlijk, er moet nog veel gebeuren. Een enorme toren moet de kathedraal het definitieve uiterlijk geven. En aan alle kanten komen nog torentjes, versieringen en bogen. Maar binnen lijkt het al af. Heel erg af vergeleken met toen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. And now we would like to move on to Barcelona, a sweet old town, I must say. said goodbye to Barcelona. Yeah, with a bunch of brand file new strings in our hands. Well, we all knew and we all know the crew knew. Oh, that the captain's gin bottle rarely left his hand. Your message broken on the faulty wireless. It was a storm force warning number gaily nine. Also, oh, so the crew brought out their hymn books and stood around us. And so we sang our hearts out all night, old land time. But there were many of us here when we started. About ah, the numbers they have dwindled one by one. Yeah, some have left and some been carried from here. Oh, but I guess I'm here until this journey's with the flotsam, jetsam floating way behind. The seagulls wheeled and fish they all followed jumping. And I could almost hear the singing of those sirens. But there were many of us when we started But the numbers they have dwindled one by one Yeah, some have left and some been carried from here oh, But I guess I'm here until this journey's done friends with friendship. Yeah, with a hug and kiss and mistake in the eye. And now I'm here back home with my kin and kinship. I say a prayer for those at sea and was Ronnie Lane met Barcelona. Prachtig mooi nummer over Barcelona. Ehm, de Voice of West-Friesland die werd gewonnen door Demi van Wijngaarden. En dit is haar debuutsingle Dance With My Father Again. in. All I have to do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. we see. The biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally.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 Ja, daar luisteren we nog steeds naar, naar de donderslag. Met mij, Rogier van Diesveld. We gaan naar eh, Barcelona, terug naar Barcelona, naar het Hilton Hotel. Stef Bos, die zingt erover. Hilton Barcelona, elf uur in de avond. Een zeer geslaagde zakenman zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling, doelloos om zich heen. Zijn ogen dwalen, dwalen af naar een dame in de hal. Zij zit alleen, zij is een van de luxe paar van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dat moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij dan zakken al zijn hersens een halve meter lager. Hij weet zich tot zijn kamerdeur nog netjes te gedragen. Maar daarna trekt hij hitsig alle kleren van haar lijf. Hij komt na vijf minuten, zij gaat en hij, hij blijft. Hij staart naar het plafond, de spanning is gebroken. Hij doet zijn ogen dicht, maar hij wordt wakker in een web. En daarna komt het schuldgevoel zijn kamer ingeslopen. Maar als redding ligt de Bijbel in vier talen naast zijn bed. Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht, vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil, er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd, kamers op de Las halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, tien uur in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis, het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee planning a visit to Barcelona? Let's start with 5 tips you should know before heading to the city. Our first tip is beware of pickpocketers awaiting unaware tourists. Their main areas are the rail, the bus stations, and La Rambla. Just make sure to keep your belongings with you at all times and not to carry too much money with you. Tip number 2. Barcelona is a popular holiday destination and it could get extremely crowded around August. If you plan a visit to the city in the summer, be sure to pre book your tickets to the most popular museums such as the Picasso, the Miro, and other attractions in order to save time at the long waiting queues. Our third tip is all about dining in Barcelona. The locals love their tapas and cavali. There are many restaurants, especially on the main roads, that offer food, which is mediocre or even worse than that. Try to stay away from the main roads when looking for something to eat. If you're near Las Ramblas, Head towards Plaza Real for some great restaurants locals prefer. Barcelona is literally packed with exciting attractions and museums. The offering is vast, and it's easy to lose track, and with the high admissions, waste a lot of money. A guided tour includes the admissions to many of the sites, and it's a good way to make sure you visit them all. Our last tip is to try and tour the area around Barcelona. Costa Brava, Montserrat, Sitges are all worthwhile locations you should not miss. alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Vaya con Dios na nena. Belgische band met een Spaanse naam. Prachtig mooi nummer. I got on People said we need them and curly pearls were nay na na na. Nay na na na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Oh na nay na na na. Nay na na na. Na na na. When I pushed the door, I surrendered floor going nay na na na. Nay na na na. Sue came in in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Oh na na na na. deze week. De Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Zie mezelf staan voor de spiegel. Zie een pijst op scherp, schijt aan de spiegel. Kijk naar buiten, de zon die schijnt. Dit wordt een dag voor mezelf, voor mij. Lang uit in het park, denk het aan niets. Alleen met de sixpack en mijn fiets. Geen struggles van een ander ik bouw op mezelf al heb ik twee linkerhanden Ik verander vandaag, ik ben een egoïst Alleen vandaag wat voor mezelf het beste is Hang hem recht en geef een krabbel En neem een extra slok voor de babbel ook al is het gras groener aan de overkant Ik geniet zowel van boven als de onderkant Deze dag is voor mij, dat is hoe ik het zie Ik heb even scheid aan alles, dus ik geniet Eén dag voor mezelf Even helemaal niks om me heen Laat me egoïstisch zijn Laat me denken aan mezelf Deze dag is voor mij Eén dag voor mezelf Even helemaal niks om me heen Laat me egoïstisch zijn Laat me denken aan mezelf Deze dag is voor mij ben in die chill modus met mijn headphones en mijn gedachten stil, ook mijn telefoon. Zit in mijn eigen zone en kijk om me heen. gooi mijn linkerbeen over de rechter heen. Leun rustig achterover. Ik zie die pubers daar, zie mezelf terug, lekker kloten. Zo van fok alles, fok je huiswerk. Nu moet je knokken voor gigs en wat snabbelwerk. Laat het links liggen, alleen vandaag. Net als mijn blikje bier en leeg het in mijn maag. Ik voel me hippie hier, best classy hier. Best happy als te vinden van de klavervier. Wil ik stiekem in mijn neus. Ik zie een ander kijken, maar dat doet hij ook serieus. Ik wil genieten, dus pluk de dag. Ik maak er alles van met een smile en een lach. Eén dag voor mezelf, even helemaal niks me heen. Laat me egoïstisch zijn, laat me denken aan mezelf. Deze dag is van mij. Eén dag voor mezelf. Even helemaal niks om me heen Laat me ego te zijn Laat me denken aan mezelf, deze dag is van mij van mezelf. Even helemaal niks om me heen. Laat me egoïstisch zijn. Laat me denken aan mezelf. Deze dag is van mij. Eén dag voor mezelf. Even helemaal niks om me heen. Laat me egoïstisch zijn. Laat me denken aan mezelf. Deze dag is van mij. De plaat voor je hoofd van deze week is tot vrijdagavond 9 uur. één dag van Pico Lolo. En morgenavond kiest Armin Tamminga in zijn wekelijkse show On The Rocks... weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals altijd even na negenen. On Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 uur op Radio 501.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 bleu, dernier silo. Au bord de l'eau, je t'écris un mot. Bien qu'un oiseau qui me surveille, je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau d'ivage, à l'encre d'un vieux stylo au bord de l'eau. Je te quiero y en quel oiseau qui me surveille je pense à toi bon baiser de Marseille je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid où l'on se bat pour gagner sa vitesse, où le soir au creux du lit on se dit quelle folie d'avoine les yeux, les couleurs de l'enfance. Allez, tu qui me surveille Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais. Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener Het eerste uur van deze donderslag is alweer voorbij gescheurd. We hebben het eerste uur alweer achter ons. En ik ben er nog tot bieruur uur en heb nog eh, muziek en informatie. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb het in het eerste uur al meegedeeld. Wat gaan we eten? En de donderslag muziekagenda zijn vandaag niet in het programma. En die komen weer terug in september naar de zomeredities van Donderslag. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag zomereditie van 26 juli met mijn persoonlijke zomerhit van 2012. En die is nog steeds Mosu T en heet Bombezerde Marseille. En de donderdisk is door Anne al klaargezet, maar eerst heb ik nog voor jullie Bluff met Barcelona. De dertigste verdieping was voor mij niet hoog genoeg. Ik keek uit over de stad, over het water. Ik zocht naar iets van jou, maar vond alleen iets van mezelf. Het zei me niets, dat was voor later. Ik zat in Parguel tussen Gaudi's mozaïeken. Zo gebroken en zo bont en blauw als alles in mijn hoofd en in mijn hart. De ramp las op en neer, ik hoorde veel muziek maar ik wist dat hij voorgoed veranderd was. En er was niets in Barcelona, niets in Barcelona. Er was niets in Barcelona, niets in Barcelona. dacht ik dat ik je zag in deze stad. Dat je ergens heel even op me wachtte. Aan een tafel in het midden, maar toen ik goed keek was er niets. Een visioen breekt zo in twee mijn gedachten. gedachte. Ik had op straat en dronk door diepe dalen. Liet me rijden door de stad, langs de hoeren, de kroegen en de haven van noord naar zuid en nergens iets te halen. En ik wist dat ik voorgoed veranderd was. En er was niets in Barcelona, niets in Barcelona. Er was niets in Barcelona, niets in Barcelona. terug, ga ik Picasso achterna. De harde raken streken van een zinderend penseel. Een herinnering vooraf, de herinnering aan jou. Aan hoe je er niet was en hoe je er nooit komen zou. Geschilderd in jouw favoriete geel. dan is er iets in Barcelona. Iets in Barcelona. Er was niets in Barcelona. Niets in Barcelona. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht de bang van Bound Sound. De donderdisk. Nou je haat translation on this our station. Hidden location for new combinations. Be a detective, find radioactive news and relations. Standing ovation. Pump up the volume, pump up the volume, pump it up, pump up the volume, pump up the volume, pump it up, pump up the volume, pump up the volume, pump it up, pump up the volume, pump up the volume, pump it up. hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Ja, deze zomer, het zal zeker niet hetzelfde zijn. Volgend jaar ziet het er weer heel anders uit. Um, Men on the Moon, R.E.M. Oftewel Rapid Eye Movement, zo heet die groep. Maar in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. heaven if you make Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. walking with the staffer you locked in the pine?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 And if you want to know what are the most famous parks in the Catalonian capital, where is a good place to go for tapas, and when you can catch this light show, go nowhere because here are 10 things you need to know about Barcelona. famous for its innovative architecture, celebrated football team, and charming neighbourhoods, it's not hard to see why Barcelona is one of Europe's most visited destinations. You could easily spend a week in this amazing city, enjoying the sunshine, soaking up the atmosphere, seeing what goes on after dark, and checking out its huge number of attractions. Now, here is the first of those 10 things. Barcelona is the capital of a state known as Catalonia. It has its very own flag and a language called Catalonian, which you can see on the street signs. And one of the most important buildings here is Parliament de Catalunya here in Parc de la Ciutadella. This is the building where the regional parliament sits. while you'll do lots of walking in Barcelona, you will need to use the city's metro at some stage. There are stations all over the city, and the lines are distinguishable by both number and colour. A single ticket on Barcelona's metro will cost you around €1.50, but rather than buying individual tickets for each journey, buy yourself a T10 that costs about €8 Euro and will give you 10 journeys. Many of Barcelona's most famous attractions are designed by the same person, Antoni Gaudi. The best known include Casa Batlló and Passage de Gracia and La Pedrera which is just across the road from it, while the main lamppost in Plaza Real was also designed by him. Ironically though, Gaudi never got to finish his most famous work which is this, La Sagrada Familia, Work began on it in 1882 and the following year Gaudi was commissioned to finish it. Sadly though, he passed away before it was complete. And when will it be finished? Well that is the most asked question in the whole of Barcelona. Along with the works of Antoni Gaudi, there is lots more to see in Barcelona. These include the Picasso Museum, which documents the work of the famous artist, the city's cathedral, which dates back to the 13th century, and Museu d'Historique de Catalunya, which tells the history of the state. Another thing you can't miss is Font Magic de Montjuic, which takes place at the fountain here in Plata Carlos Buigas near Plata de España in Montjuic. The show goes on for two hours, so you should try to catch at least some of it when you're here. Barcelona has two parks which are perfect for visiting when you want to get away from it all. The first of these is Parc de la Ciutadella, which can be found about 10 minutes east of La Rambla. It is here you will find paths for walking and the famous fountain known as the Cascada. The other is Gowdy's Park Well, located just north of the city centre. This huge park is full of beautifully landscaped gardens and Gowdy's trademark curves, like on the park's famous tiled bench, Bank de Trencaris. It is in this park that you will also find the much photographed mosaic dragon, should, but I wanna party and send see restaurants advertising tapas, which is a Spanish delicacy where the food is served in small portions. If you're on a tight budget, a great place to go for tapas is Camp Pacciano down in Carrera de la Reina Cristiana in the Barceloneta area of the city. Now, the quality of tapas might not be as good as in other places, but that's not why people come here. They come here for these the bottles of rose cava that will cost you only €4 Euro once you buy a portion of tapas. Salut. Barcelona is where you will find one of Europe's most famous streets known as La Rambla. Broken up into five different sections, attractions along it include the famous Teatre de la Sue, which dates back to 1847, and the colourful Mercat de San Josep de la Boqueria, Another thing you will find along Las Ramblas are lots and lots of street performers. <laughs> Throughout the day, you can see human statues and street performers of all kinds on this famous street. Locals here are extremely passionate about their football club FC Barcelona, known locally simply as Barca. And this is the home of Barcelona Football Club, Camp Now, or in English, the New Camp. When it's full, it seats over 95,000 people, and football greats who have played here in the past include Holland's Johan Cruyff, Brazil's Romario, and arguably the most famous player the world has ever seen, Argentina's Diego Maradona. If you are in Barcelona and the weather is as good as it is today, don't forget that the beach is only 15 minutes walk from Las Ramblas. Thousands flock here every day during the summer months. The city also has its very own port, and one of its most famous shopping centres, known as Mara Magnum, is also underwater. Barcelona has lots of intriguing neighbourhoods. The Barry Gothic is the city's old town and is full of narrow lanes to explore. North of the city you'll find Gràcia, which is where to go to get away from the crowds, while Exempla is a huge neighbourhood known for its architecture and busy boulevards. This is Passage Elborn, which is the heart and soul of the Elborn district. It's found just east of Las Ramblas and is famously one of the best areas for nightlife in Barcelona. So if you're going to come here, make sure it's after dark. Another neighbourhood worth visiting after dark is Port Olympic, where you'll find lots of bars and restaurants. So that is our 10 things you need to know about Barcelona. Hopefully this video will help you plan your trip to this amazing city. For a fact sheet on everything that's in this video, log on to www.hostelworld.com forward slash videos and for the biggest and best selection of hostels in Barcelona on the internet, as well as free pocket guides, podcasts and more, stay in the same slice. De platenkeuze van Rob Ricard. Ja, luisteraars, het is inmiddels half bier hier in Studio 11. En eh, ja, het is natuurlijk weer tijd om even met Rob Ricard te gaan praten. want de platenkeuze is aan de beurt. En we hebben in deze zomereditie van Donderslag weer een hele serie mooie platenkeuzes. Hoop ik. Maar daar ga ik wel vanuit. En dat gaat over de Nederlandse muziekgeschiedenis eh, deze zomer. Eh, Rob, welkom terug. ja. Waar gaan we het eh, vandaag over hebben? Ja, ik zei oude Pekela. Ja, dat zei je, dus inderdaad. iedereen weet natuurlijk dat ik het dan ga hebben over de Popular Pipers Boys Band. De Popular Pipers Boys Band. Ja. Ja. En eh, dat is eh, in de jaren zestig geweest. Ja. Ja. En onder leiding van wie stond die band? die stond onder leiding van Harry Rijnberger. Inderdaad. Ja, nou je het zegt. En eh, even kijken. Ehm, de Popular Pipers Boys Band. Dat was in het begin zeker de naam. Want eh, onder die naam ken ik ze niet. En, nee. Oh, ik wel. Oh, jij wel. Maar ze hebben zich later eh, omgenoemd naar de Rodies. Oh ja, kijk. Wat ik wou zeggen. Want ik ken alleen de Rodies uit de Oude Pekela. En niet de Popular Pipers Boys Band. Nee, maar ze, ze hebben hun naam gewijzigd in de Rodies. Ja, en voor de luisteraars die eh, eh, nog naar Oude Pekela gaan deze zomer. Er staat een standbeeld hè, in eh, Oude Pekela van, van de Rodies. tenminste, er is een stichting Rodies en die hebben inderdaad een standbeeld opgericht. heb ik wel eens ergens gelezen. Ja, ja, ja. want dat was ter ere van de zanger, geloof ik. Die is een aantal jaar geleden overleden. Ah. En ter ere van die zanger hebben ze geloof ik dat beeld neergezet in Oude Pekela als eerbetoon. En nou weet ik niet of dat een beeld is van de volledige band of alleen van de zanger. Dan zou ik dat moeten googlen, want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Nou, dan moet je dat toch even doen, want ik weet het ook niet. Dat weet je ook niet? Nee. Oké. Nou, dan, eh, ja, nou, de luisteraars kunnen het ook even googlen. En anders, eh, als ik het eh, weet en uitgezocht heb, kan ik het ook even op mijn weblog zetten. rvd ja. um, Welke plaat had jij in gedachten eh, van de Rodies om te gaan draaien? Nou, een van de bekendere. Ja. Dus ik denk dat we My Just Fancy gaan draaien. Oké, okay. nou kondig hem aan. Zoals jij het altijd zo mooi pakt. Uit 1967. De Rodies met Just Fancy. Oké, tot volgende week. De platenkeuze van Rob Ricard. Just Fancy. as fans Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is nog steeds donderslag eh, zomeredities. Tot september dan toe zelfs. Het is 26 eh, juli, dus we hebben nog even te gaan. Uit België, la Sou, Summertime. bring me joy. Cause I can't seem to find it no more. And it's never them you are so defending them, I just know. But I can change. But after all this time, I still don't know. It hasn't been what I hoped for. restless soul. Yeah, yeah, yeah, yeah. But do you feel? something more. no more. And it's never them, but you are so caressing them, and I just know that I can change. But after all this time, I still don't know. It hasn't been what I hoped for. I, I rest my soul. Yeah, yeah, yeah. seem to find it no more. Need some information about Barcelona's nightlife? We have some tips for you. Barcelona at night is vibrant and vivid, so don't just wander up and down Las Ramblas. Why not plan at least one special evening, which will include a unique activity such as a guided tour to see Barcelona illuminated? How about a passionate flamenco show or an intimate gourmet tour around town? For some reason, most of the tourists end up at La Rambla. We suggest avoiding the crowd and head to Barrio Gothic area, which is full of nightclubs and fashionable bars. Our favorite is the Polaroid Bar, where you can enjoy great drinks at great prices. While in Barrio Gothic, you could head over to Carrera del Ample or hang out at La Rambla del Born, another fashionable area with lots of restaurants and bars. Make sure you try a mojito or a caipirinha which are considered to be some of the city's favorite signature cocktails. Fancy clubbing? Then don't forget to head over to the beach area, where you'll find the best nightclubs of the city. Two of the popular clubs are Opium Mar, which offers a selection of amazing DJ sets, and Shoko, with a more commercial ambience for you to dance to your favorite hits. When the sun sets down, you see the locals heading to the beach to relax with friends until late hours. Why not grab a bottle of wine and just do the same? Going back in time on the sounds of the nation. De Radio 501 Flashback. de Radio 501 Flashback vandaag een plaat van Al Stewart. En het heet The Year of the Cat uit 1976. zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Kijk, dit is Tim Knol die je nu hoort. Samen met Big Black and Beautiful. Dat hebben ze opgenomen in Brussel in Studio 9. Het heet Stay With Me. eindigt er weer zo'n fijne, zwoele, warme, zomerse dag. En aan het eind van zo'n dag, dan voel je toch dat je geleefd hebt. Dan voel je dat alles om je heen met je meegeleefd heeft. Dat, eh, dat de mensen om je heen eh, met je meegeleefd hebben. Dat de, dat de natuur om je heen met je meegeleefd heeft. De planten, de dieren, de, de wolken in de lucht, als ze er al waren. Misschien was het wel een mooie, strakke, blauwe lucht, maar dan was het toch die blauwe lucht die, die, die met je meeleefde en die uitstraalde van ja, ja, leef maar. Ja, het is zomer. Er is zon. Er is vreugde. Er is liefde in de wereld. Maar laten we ook bedenken dat er al mensen zijn die misschien al klaar zijn met, met hun vakantie. Die al, al terugkeren van hun eh, vakantieadres in eh, Den Vreemde en eh, op de weg eh, terug naar Nederland eigenlijk stiekem alweer eh, verlangen naar hun, naar hun eigen bed, naar hun, naar hun eigen huis, hun eigen drankjes, hun eigen loopjes, in hun eigen kamertjes, trappetjes, raampjes, dakkapelletjes, whatever. Misschien is dit gevoel wel het mooist onder woorden gebracht door Willem Egberts Ehm, een dichter uit 1924, mind you, die het eh, als volgt heeft eh, beschreven. Van bergen hoog in Zwitserland tot kliffen van Bretagne, langs stromen wild in Oostenrijk, naar vlaktes wijd in Spanje. Waar men ook reist, steeds komt te vlug. Toch weer het besef, we moeten terug. Bij België's grens verdwijnt al iets van de grandeur d'Europe. De vlaktes worden boerenwei, de bergen worden hopen. En dan denk je terug in eigen land, het land dat ons het beste past. Ach, Nederland, kabouterland. Ach, nationale poppenkast. daar wou ik het graag bij laten voor vandaag. Ik wens u een hele fijne nachtrust toe met weinig insecten en eh, dat u morgen weer op diezelfde open, vrije, blije, zomerse, vakantieachtige manier gaat genieten van wat dit prachtige leven ons allemaal te bieden heeft. Dank u wel. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh, Opgelucht? Ja. De klok staat hier in Studio 11 alweer bijna op 4 uur op deze zomerse dag. En iedere week wordt het tijdens de Radio 501 Daverende Donderdag weer 4 uur in donderslag hier in Studio 11. En ik ga zo afsluiten. Maar mijn collega's eh, zijn er vandaag weer speciaal voor jullie tot spookuur. <laughs> Je kunt mij weer de hele week e-mailen. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op eh, wwwradio en op eh, Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501 en De schrijf je met T-H-E. En ik ben ook te vinden op Facebook met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 26 juli. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer een toffe middag en ik hoop jullie ook. We gaan eh, overschakelen naar Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin de eh, rubriek De Platenkast van. En die zal vandaag zijn of haar platen kast naar binnen rollen? Nou, ik weet het niet. Je hoort het zo van Lucien. Ik eh, ben er volgende week weer. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En dan staat New York centraal. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. in the dat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. moeten de mensen wel denken.